Levi van Eck met het NOS-journaal. Defensie biedt excuses aan in de affaire rond Chroom 6. Staatssecretaris Visser erkent dat medewerkers tussen 1984 en 2006... onvoldoende tegen die stof werden beschermd. Volgens haar is Defensie tekortgeschoten. Vrijdag lekte het rapport uit van het RIVM over medewerkers van vijf NAVO-depots in Nederland... die werkten met het verf met de kankerverwekkende Chroom 6... Defensie wist van de gevaren, maar zei niets tegen de werknemers en de bedrijfsartsen. Het personeel kreeg ook geen veilige werkplek of afdoende beschermingsmiddelen. Defensie biedt de slachtoffers en hun nabestaanden smarte aan. Het gaat om een bedrag van 5.000 tot 40.000 euro. Bij energiebedrijf Eneco verdwijnen 250 banen door een reorganisatie. In totaal moet het, moet het proces een besparing opleveren van zo'n 100 miljoen euro. Er werken op dit moment zo'n 3000 mensen bij Eneco. Het grootste deel van het banenverlies gaat via natuurlijk verloop... en tijdelijke contracten die niet worden verlengd. Maar ook gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen... naar de rechterhand van president Macron. Volgens een anticorruptieorganisatie is hij schuldig aan belangenverstrengeling. Hij zou toen hij minister was banden hebben gehad... met een Italiaans-Zwitserse containerrederij een bedrijf waarmee de Franse staat onderhandelingen voerde. Het presidentieel paleis noemt de verdenkingen ongefundeerd. Er komt een onderzoek naar het toenemend aantal meldingen van hondsdolheid bij Nederlandse vakantiegangers. Vorig jaar kreeg alarmcentrale Eurocross 270 meldingen binnen, een stijging van 60 procent. De meeste patiënten worden in het buitenland met het virus besmet... als ze gebeten worden door honden, katten of apen. De bedoeling van het onderzoek is om reizigers beter te kunnen voorlichten.